Dat zegt een speciaal comité van de Raad van Europa. Het is nog geen definitieve uitspraak, maar het comité zegt dat Nederland voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen zonder papieren op straat mag zetten. Het kabinet kan de uitspraak naast zich neerleggen, maar rechters laten uitspraken van de Raad van Europa zwaar meewegen als ze over individuele zaken moeten oordelen. Volgens Vluchtelingenwerk worden in Nederland jaarlijks zo'n 5000 uitgeprocedeerde asielzoekers asielzoekers op straat gezet. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de Verenigde Staten harder aanspreken op het afluisteren van 1,8 miljoen telefoongesprekken in Nederland. De regeringspartij PvdA en de oppositiepartijen SP, CDA, D66 en GroenLinks zijn daarvoor. Premier Rutte zei eerder vandaag in de Kamer dat het afluisteren door de NSE van onder andere de Duitse bondskanselier Merkel totaal onaanvaardbaar is. In Turkije zijn vier vrouwelijke politici met een hoofddoek de vergaderzaal van het parlement binnengegaan. Dat was bijna 90 jaar lang verboden, omdat de hoofddoek in het seculiere Turkije werd gezien als een uiting van de politieke islam. Wie in het parlement toch een hoofddoek droeg, werd de zaal uitgezet. Maar begin deze maand heeft de regerende AK-partij de regels veranderd. Een notaris in Leiderdorp heeft een ludieke protestactie verzonnen... tegen het verkopen van notariële producten door de HEMA. Het notariskantoor gaat rookworsten verkopen. Dat gebeurt morgen in een marktkraam voor het kantoor. Klanten van de HEMA kunnen via de website testamenten en samenlevingscontracten afsluiten. De notaris in Leiderdorp heeft daar moeite mee... volgens hem is het leveren van notariële producten maatwerk en geen eenheidsworst. Het weer vrijwel overal bewolkt met regen en motregen die langzaam naar het noordoosten trekt. Aan zee waait het stevig. Vannacht even droog, maar vanuit het westen weer buien, ook overdag. In het zuid pas s'avonds regen. Het wordt morgen 11 tot 14 graden.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 Richting Amsterdam staat tussen naar en Muiden ook 6 kilometer. A2 Utrecht naar Den Bosch tussen knopen Oude Rijn en Nieuwegein 5 kilometer. A12 in de richting Den Haag tussen Drieberg en knopen Oude Rijn 7. A13 richting Den Haag tussen Afritberg en Roodrijs en Delft 5 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein 6. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat tussen de Drechttunnel en Knoopend Ridderkerk 8 kilometer na een ongeluk. Bij Knoopend Ridderkerk is de rechterreis ook dicht. Dat de andere rijbaan richting Breda. Daar staat tussen knopen de Brechtseplein en Ridderkerk 10 kilometer door een ongeluk op de parallelrijbaan. Op de A20 richting Gouda tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein 10 kilometer. En verderop nog eens een keertje bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. Richting Hoek van Holland staat 5 kilometer tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. A27 Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 6 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht daar staat tussen eh, Soesterberg en Knoop het 7 kilometer.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 I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how you love can do and no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and the flow is Go.